Goedemiddag, ik ben Stef Wanstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Gefronste wenkbrauwen bij Europese leiders na de televisietoespraak van Poetin. De Russische president heeft vanochtend gezegd dat 300.000 militairen zich moeten melden voor de strijd in Oekraïne. En dat alles erop gericht is om de Donbass te veroveren in het oosten van het land. Europese leiders lieten snel van zich horen, zegt correspondent Kisia Hekster. In nou, grote lijnen gaan alle reacties eigenlijk min of meer over twee dingen. Ten eerste dat dit echt een wanhoopsdaad is van Poetin. Dat het een duidelijk teken is dat zijn oorlog in Oekraïne niet goed gaat. En je hoort ook veel dat van landen dat ze hun steun aan Oekraïne door zullen zetten met hulp, geld en wapens. Ook premier Rutte zegt dat Poetin in paniek is en daarom met dit verhaal komt. Veel Russen zijn er ook niet gerust op en zoeken nu massaal op hoe ze het land kunnen verlaten. Ze zouden hoe verlaat ik Rusland en hoe breek ik mijn arm trending zijn op Google. Als je gewond bent, hoef je namelijk het leger niet in. Dan ander nieuws over Oekraïne, namelijk de winnaars van het Eurovisie Songfestival. met dit nummer Stefania wonnen ze de band Kalush Orchestra. Ze hebben een nieuwe trofee gekregen van de organisatie van het Songfestival. De oude hadden ze namelijk geveld voor het goede doel. De opbrengst ging naar het Oekraïense leger. Met de nieuwe bokaal willen ze door het hele land trekken... zodat iedereen ermee op de foto kan. Ook deze week worden KLM-reizigers teleurgesteld. De vliegmaatschappij moet weer tientallen vluchten annuleren omdat het te druk is op Schiphol. Er zijn veel te weinig beveiligers en daarom moesten een hoop reizigers vorige week zelfs buiten de vertrekhal wachten. En Wout van Aert blijft de komende jaren in een geel wielenshirtje wielershirtje rijden. De wielrenner had een contract tot 2024 bij Jumbo-Visma en dat is nu nog eens extra verlengd. Van Aert is er hartstikke blij mee. Hij zegt dat hij zich heel goed voelt bij de ploeg. Krijg je nog het weer, vooral zonnig en er komt nu wel wat bewolking aan.